Maar dat was niet meer houdbaar, zegt fractieleider Laurens Dassen. Komt onder andere door het artikel in het NRC en eh, de uitzending van Eva Jinek... Waarbij ons toch wel heel duidelijk is geworden dat we op deze manier niet meer eh, met elkaar eh, samen verder kunnen. Gundogan heeft al gezegd dat ze sowieso Kamerlid wil blijven. Dat mag ook, maar ze moet nu dus wel verder als eenmansfractie. De twee vrouwen die gisteren werden gedood op een middelbare school in Zweden waren docenten. Een 18-jarige scholier is opgepakt. Volgens lokale media belde de jongen zelf de nooddiensten en vertelde die waar die schuilde. Ook bekende die de dood van de twee mensen. Waarom die de docenten vermoorden is nog niet bekend. Het is nog maar de vraag of we bondcoach Louis van Gaal nog te zien krijgen deze interlandperiode van Oranje. Gisteren zei hij op een persconferentie al dat hij niet helemaal fit was. Ik ben nu verkouden. Dat horen jullie. Ik, ik, ik spreek door de neus. Ik heb een verkoude stem. Maar ik zit hier gewoon. Ja, Van Gaal dus. of het nou zo verstandig was, is maar de vraag. Want die verkoudheid is, je raadt het al, corona. Verhaal moet in isolatie en is er dus waarschijnlijk zaterdag niet bij... tijdens de oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dinsdag speelt Oranje tegen Duitsland. Of hij er dan wel is, dat is nog afwachten. Het weer, alleen maar zon, bijna geen wind. Vanmiddag op de meeste plekken een graad of 19. En in Limburg kan het nog ietsje warmer worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Het is nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot op morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen nog wie, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je niet.